Marion Koekoek met het NOS Journaal. Tom Karaman, de oud-commandant van Dutchbat, houdt er rekening mee dat hij zelf voor de rechter wordt gedaagd in verband met de val van Srebrenica. Hij zei dat in een interview met Nieuwsuur. Het Openbaar Ministerie bekijkt of Karamans persoonlijk iets te verwijten valt. In het interview zegt Karamans dat achteraf gezien andere beslissingen genomen hadden moeten worden. Het oosten van het land is vanavond op veel plaatsen getroffen door wateroverlast na zware hoosbuien. In Gelderland, Overijssel en Drenthe liepen kelders onder en stroomden waterhuizen en liftschachten binnen. In Drenthe stond het vakantiepark Hof van Saxe blank en in de omgeving van Assen liepen riolen over. Eerder op de avond werd een bioscoop in Arnhem ontruimd omdat er te veel water op het platte dak stond. Het museum Krullenmuller op de Veluwe heeft kampen met lakage, maar de kunstwerken lopen geen gevaar. In Zwolle moesten twee onderdelen van de Europese kampioenschappen inline skaten worden afgelast. De buien trekken via het noordoosten het land uit. De VN-veiligheidsraad heeft Syrië veroordeeld voor het geweld tegen demonstranten en schendingen van mensenrechten. De veroordeling staat in een zogenoemde presidentiële verklaring. Er zijn geen sancties aan verbonden. Over een resolutie tegen Syrië konden de 15 leden van de Veiligheidsraad het niet eens worden. In een uitverkochte Amsterdam Arena heeft keeper Erwin van de Sar, Edwin van der Sar afscheid genomen als profvoetballer. Hij speelde mee in twee korte wedstrijden, een sterrenteam tegen het Ajax van nu en een duel tussen het Ajax van 95 en het Oranje van 98. Van der Sar gaat de Champions League wedstrijden analyseren voor de NOS. Het weer vannacht in het noordoosten nog buien, verder opklaringen en kans op wat nevel of mist.